Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De patiënt die zich eerder vanavond bij het Maastadziekenhuis Rotterdam meldde... met verschijnselen van ebola, heeft de besmettelijke ziekte niet. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Hulpdiensten rukten eerder op de avond massaal uit naar het Maastadziekenhuis. Er waren twee personen naar de huisartsenpost gekomen. Eén van hen had symptomen van de zeer besmettelijke ziekte. In de huisartsenpost waren op dat moment 31 mensen. Zij werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst... Inmiddels is het Rotterdamse ziekenhuis weer open. Het Sint-Elisabeth Hospitaal op Curaçao verkeert in grote financiële problemen. Het ziekenhuis heeft een schuld van 27 miljoen euro. Hierdoor kunnen geen medicijnen en medische materialen meer ingekocht worden. Artsen klagen dat ze geen verantwoorde zorg meer kunnen leveren en luiden de noodklok. De Inspectie voor Volksgezondheid heeft het Curaçaose ziekenhuis inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst. President Trump is aangekomen in El Paso, New Mexico. Hij praat daar met slachtoffers en nabestaanden van de aanslag van vorige week... waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Zijn komst is omstreden. Lokale politici hadden opgeroepen om Trump om weg te blijven. De democratische afgevaardigde van de stad weigert de president te ontmoeten. Eerder vandaag was Trump al in Dayton, Texas... waar hij in schietpartij negen mensen om het leven kwamen. Bij een ongeluk met een terreinwagen in de Turkse badplaats Alanya... is een Nederlander omgekomen. Drie andere Nederlanders raakten gewond... Dat melden Turkse media. In de omgebouwde bestelbus zaten ook nog acht andere toeristen... uit Turkije, Litouwen en Rusland. Sommigen zijn er slecht aan toe. De toeristen maakten een excursie met de terreinwagen... die van de weg raakte en in een 20 meter diep ravijn viel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen... dat er een Nederlander is onder de slachtoffers. Het weer. In de kustprovincies vannacht kans op een bui. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen in het noorden en oosten kans op een bui. Verder blijft het droog en wordt het 21 tot 25 graden.